uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Steeds meer mensen zijn actief op de arbeidsmarkt. Vooral 45-plussers zijn vaker en meer aan het werk, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorig jaar had nog maar een kwart van alle 15 tot 75-jarigen geen betaald werk. Het laagste aantal dat het CBS over de afgelopen 20 jaar heeft gemeten. Dat komt vooral doordat er veel werk is... en door afschaffing van de VUT en andere regelingen voor vervroegd pensioen. In totaal hebben zo'n 10 miljoen mensen in Nederland werk. Ongeveer 3,3 miljoen doen geen betaald werk. Vooral gepensioneerden, zieken en mensen die studeren. Israël en de gewapende Palestijnse groepen in Gaza zijn een staakt het vuren overeengekomen... na een dag van wederzijdse beschietingen. Gisteren overleed de Palestijnse activist Gader Adnan in een Israëlische gevangenis na een maandenlange hongerstaking. Palestijnse militanten bestookten daarna het zuiden van Israël met raketten... waarna het Israëlische leger doelwitten in de Gazastrook bombardeerde. Achter de schermen probeerde onder meer Egypte toen al verdere escalatie te voorkomen. Het staakt het vuren zou ook mede tot stand zijn gekomen door inspanningen van de VN. Het Verenigd Koninkrijk heeft maar een paar landen niet uitgenodigd voor de kroning van koning Charles. Alleen de leiders van Rusland, Belarus, Iran, Myanmar, Syrië, Afghanistan en Venezuela zouden niet welkom zijn bij de koninklijke feestelijkheden. En in het geval van Noord-Korea en Nicaragua zijn hoge regeringsfunctionarissen uitgenodigd in plaats van de staatshoofden. Bij de kroningsdienst in de Westminster Abbey in Londen worden zaterdag 2200 gasten verwacht onder wie ongeveer 100 staatshoofden. Aan de poort van Buckingham Palace in Londen is gisteravond een man gearresteerd... die patronen van een jachtgeweer op het terrein van het paleis gooide. De politie heeft ze gecontroleerd laten ontploffen. Er is niemand gewond geraakt. Het weer vrij helder en koud, bijna 0 graden. De komende dag droog, flink wat zon. Vooral in het noorden ook bewolking. En dan 12 tot 17 graden.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 Ik hou me cool, ik weet de mensen kijken naar me. Shout-out naar mijn dame, shout-out naar de vader. Is mijn boys weten zonder spraten bij geen zaken. En daarna weer die kampioenen dingen kill, ik pak ze aan. Move swiftly, zo van das te dan.